3 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het declaratieschandaal bij de ondernemingsraad van de politie... zal ook de rol van het ministerie van Justitie worden bekeken, zoals de Kamer had gevraagd. Ook de rol van de minister van destijds, Opstelten, zal worden onderzocht, schrijft minister van de Steur. Het onderzoek gaat over de torenhoge declaraties van de Centrale Ondernemingsraad. In die zaak ligt ook oud-korpschef Bouwman onder vuur... Bouwman trad vandaag tijdelijk terug als adviseur van de politie. In Amsterdam is een man gearresteerd in verband met de beschieting van een koffieshop. Bij hem thuis vonden agenten geld en drugs. Het is de eerste verdachte die is opgepakt vanwege een reeks schietpartijen bij koffieshops. De afgelopen maanden zijn in Amsterdam een aantal koffieshops beschoten en sommige waren vaker het doelwit. Het is nog steeds onduidelijk of het losstaande incidenten waren of dat ze iets met elkaar te maken hebben. CZ verhoogt de premie van de basiszorgverzekering met 7,90 euro per maand. Vanaf 1 januari zijn verzekerden ruim 112 euro per maand kwijt. Dat is veel meer dan waar minister Schippers van Volksgezondheid rekening mee hield. Zij ging uit van een gemiddelde premiestijging van 3,50 euro. Volgens CZ valt de premie hoger uit omdat het basispakket is uitgebreid... en er duurdere geneesmiddelen op de markt zijn. Aan de oostkust van de Verenigde Staten zijn de stembureaus opengegaan... gegaan. Verslaggevers in New York melden lange rijen. Het gaat niet alleen om kiesmannen voor de presidentskandidaten Trump en Clinton... maar ook om andere dingen, zoals leden voor het Amerikaanse congres. Om middernacht Nederlandse tijd sluiten de laatste stembureaus in de VS. In de ochtend wordt duidelijk wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Of de republikein Donald Trump of de democraat Hillary Clinton. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in de kustprovincies kans op een winterse bui. Ook zon en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen is het koud en bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen... met in de Limburgse heuvels kans op natte sneeuw. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 12 kilometer stilstaand verkeer door een groot ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht en Oosterhout, via de A16 en de A59.